Dat is 6 miljoen meer dan de gemeente aan toeristen- en rondvaartbelasting incasseert. Verder zou alleen een kleine groep grote ondernemers profiteren van de toeristen. Veel andere ondernemers lopen juist omzet mis. De gemeente Amsterdam is intussen een onafhankelijk onderzoek begonnen naar de opbrengsten van het toerisme. Een deel van de A4 richting Amsterdam is vanochtend dicht geweest na een aantal ongelukken. Bij zoete wouden gebeurde een kettingbotsing met zeker vier auto's. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is niet bekend. President Trump heeft in Vaticaanstad een ontmoeting met een, van een half uur gehad met paus Franciscus. Bij het gesprek in de bibliotheek van de paus was verder alleen een tolk aanwezig. Trump spreekt later vandaag ook nog kort met de Italiaanse president Mattarella en premier Gentiloni. Trump reist daarna door naar Brussel voor een NAVO-top en een gesprek met EU-leiders. In alle gemeentelijke zwembaden in Den Haag wordt een pasjesysteem ingevoerd met daarop de naam en foto van de zwemmer. En dat wordt gedaan na overlast in het Zuiderparkbad. Jongeren hebben bezoekers en personeel daar lastig gevallen en bedreigd. Volgens de gemeente zijn er begin, tussen begin 2015 en april dit jaar 48 incidenten geweest. Onder meer aanranding en diefstal. Van nu af kan iedereen die zich misdraagt in een Haagsbad een zwemverbod tot maximaal vijf jaar krijgen. Duizenden Ajax-supporters vertrekken vanaf Schiphol naar Stockholm. Ze gaan in 31 vliegtuigen naar de Zweedse hoofdstad... voor de Europa League-finale tegen Manchester United. Die wedstrijd begint vanavond om kwart voor negen. De meeste fans zullen na de wedstrijd overnachten in Zweden. Het weer, zonnige periode, in het noordoosten de meeste bewolking... en kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is nog wat vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht voor Zoetermeer 5 kilometer. Vertraging valt wel mee, iets meer dan 5 minuten. En op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar tussen Wassenaar Kerkenhout en Wassenaar Centrum 4 kilometer.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 12 de la noche in La Habana, Cuba. 11 de la noche in San Salvador, El Salvador. aviones. cocina, me gusta de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa', ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo suis perdu. ¿Qué son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta Ik wilde ik deze platen verdrijven de jongens van, uh, ja, Garage Zandvoort. En waarom? Nou, ik reed gisteren, uh, of eergisteren eigenlijk, eh, over de weg heen. En ja, dat doe ik wel vaker met een En ik hoorde onder mij een beetje raar geluid. Net heb ik een lekker band naar. Flop, flop, flop, flop. Ik denk, wat raar, dat doet hij nooit. Dus ik zeg, joh, wat is dat? Maar nou ja, hij gaf geen antwoord. Nou ja, ik denk dat hij er zelf ook een beetje van onder de indruk. Dus naar de garage gegaan en daar hebben ze even een paar nieuwe slofjes eronder gezet. En hij stuitte er over de weg heen. Jongens, bedankt. ninety degrees in the shade. Ja, deze mag niet ontbreken natuurlijk. Real hot in the shade. Voor de kennis, vertel me maar wie dit is. 96 degrees in the shade. Real hot, oh yeah, yes, in the shade. time to meet a big fat boy sent from overseas. The Queen applied. Your Excellency, before you I come with my representation. You know where I'm coming from. the shade. Degrees. the Shade. Ja, Third World. Met zeegeluiden er ook nog bij. Het moet die gekker worden. Oh, je ziet. Ja, man. En Friesland Boppen, geniet van de koffie. Te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Tacatá, bro. Dale mamacita con su tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con su tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con su tacatá. Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata. Mira cómo dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Romando esa pieza, tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también.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 No juegues conmigo que yo soy candela. Tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo cante de La Habana. hacerte que te gusta ti, mami. takata. bro. Ja, ik zie je hier op het strand van uh, Zandvoort met 20 man achter elkaar lopen. Het lijkt alsof ik naar een optreden van, eh, van Madness zit te kijken of zo. Ze lopen allemaal zo, maar <laughs> ik vind het niet erg. uh, <laughs> en zo gaan we rustig door. Het is... No fighting. Ja, het is weer 10 eh, uur 17. En de zon schijnt en schijnt. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this.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 dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on beating the size of my body.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 Het gaat gewoon door. In Heerenveen zijn ze alweer aan het werk. Huishoudelijke mededelingen kreeg ik net. Rustige muziek draaien, anders komt het werk nooit af. Ah. Follow that vibe. Ja, man. June Lodge. Prins bruist geloof ik. ja. Mm. Ja, ah, June Lodge was dat. Met Prins Mohammed, zo heette die, hè? En ik zie onze programmaleider naar binnen komen. Hartelijk welkom. Hij had ook koeken bij zich, zag ik. <laughs> Haha. Mag ik een koffie, alsjeblieft? Kings of Kings. My Master in Meditation. dit is trouwens het... Eh, ja, Steer It Up vanuit eh, het paviljoen in Duitsland. 1977 weer. En hij staat op het album Babylon by Bas. Weet je wie er ook gespeeld heeft? Ja, Santana. Zie hem Sammer. En dat doen we met koffie en koek. dat was dan eh, de plasplaats van dit uur alweer. Dat brengt ons op 12 minuten over half... Eh, nou, zullen we zeggen 11? Ja, ik denk het wel, hè. Ik denk, weet je wat? Ja, man, ik gooi er nog even wat reggae door. Want na het plassen moet je altijd zitten natuurlijk, hè. Jawel. de hele dag maar door. En uh, ja, er komt weer een uitzending. Bijvoorbeeld de Nacht van de Reggae. Die hebben we in het verleden al eens gedaan. En eh, met heel veel succes en heel veel plezier. En het komt wel weer. I save tomorrow so I can run away. I save today. us walking out there. Come on, come on, come on, come on now. I say today. like to party, some people don't. But if you're a real party animal, you can stay. If you don't want to party, you can always run away. I say today. zo, daar ben ik even lekker voorbij gekomen natuurlijk. Dat gestamp op dat strand in dat mullenzand. coming from the street The sound of people moving to that let it beat And now this ain't because vaginas is our own dreams. Everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, everybody salsa, Ja, giet horen inderdaad, modern romans. Ja hoor. Even een raampje open. Het is heerlijk weer in Zandvoort. Nou, Walking on Sunshine van Katrina en The Wave. En wat voor wave? De Sea Wave. Ik zet even de raampje open, jongens, want het is hartstikke warm. Temperatuur stijgt in Zandvoort. Dus we zitten al op eh, ja, 24 graden, denk ik, ongeveer. Maar even het raampje open, is lekker. Ik zie net uh, Gerry Rutten eh, binnenkomen. En die Gerry Rutten die neemt altijd wat lekkers mee even bij de koffie. En Gerry Rutten is ook bekend van Goedemorgen Zandvoort. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Vanuit Hoogland, jawel. We lopen alweer richting de klok van 11 uur. En eh, ik heb het volgende nummer weer klaarstaan. Casey en de Sunshine Band, Give It Up. En dan weet ik niet of het die al gedraaid had. Maar ja, zo niet. Maak er gewoon een plasplaat van. Kan je het schelen? Even raam dicht hoor. Dus als je iets lekkers meeneemt bij de koffie... pas op dat het niet kruimelt, want als je snel iets moet zeggen... of bijvoorbeeld een liedje moet fluiten, nou, dat heb ik even vergeten, hè. Ga richting klok van 11 uur, daarna nog een uurtje. En eh, in dat uurtje ga ik gewoon even eventjes live. Ja. Kan ik je de studio nog even laten zien?